laaghangende bewolking. Verder schijnt de zon en blijft het droog. Het is zo'n 11 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is de A7 Zaandam richting Hoorn dicht tussen af het en Hoorn. Dat komt door een geschade trekken met oplegger. Afsluiting duurt waarschijnlijk tot een uurtje of tien. Verkeer bij Amsterdam onderweg naar Leeuwarden kan beter omrijden via Flevoland. Op de A7 richting Zaandam staat inmiddels 2 kilometer file bij de af van A15 richting Rotterdam, daar staat 3 kilometer tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. Op de A16 richting Rotterdam, daar staat tussen Zevenbergse Hoek en de Drechtunnel 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. En op de A27 Breda richting Utrecht staat bij Nieuwendijk 2 kilometer. Verderop 3 kilometer bij Lexmond.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 Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad is bang dat er van de wapenstilstand in Oekraïne maar weinig overblijft... nu het geweld tussen het leger en de separatisten in het oosten steeds verder opleidt. De raad is in spoedzitting bijeen geweest na berichten dat Rusland met tanks en militairen in het gebied aanwezig is. Ruslands vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad noemde de beweringen propaganda. De ongeveer 6 miljoen mensen die volgend jaar extra belasting moeten betalen... krijgen vier maanden uitstel, heeft staatssecretaris Wiebes beloofd aan de Tweede Kamer. Veel partijen, waaronder Wiebes eigen VVD, hadden gevraagd om begrip van de Belastingdienst. De getroffen belastingbetalers krijgen op 1 maart een naheffing van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. PvdA-politici moeten van het partijbestuur verplicht een kwart van hun werktijd de straat op. Het bestuur wil dat landelijke, regionale en lokale politici vaker in gesprek gaan met mensen thuis, op de werkvloer en in buurten. Zo staat in een rapport dat een commissie vanmiddag presenteert. Die was gevraagd hoe de PvdA een einde kan maken aan het machteloze gevoel van burgers. De Panamese autoriteiten hebben de stoffelijke resten van Chris Kremers vrijgegeven. De vrouw die samen met Lisanne Froon in april verdween tijdens een wandeltocht in Panama. De Nederlandse ambassade bemiddelt bij het terughalen van de botresten en eigendommen van Kremers naar Nederland. De resten van Lisanne zijn al naar Nederland gevlogen. Zij is bijna twee weken geleden begraven. Twee werken van kunstenaar Andy Warhol hebben op een veiling bij Christie's in New York ruim 121 miljoen euro opgebracht. De werken zijn Triple Elvis, waarop Elvis Presley met een pistool drie keer is afgebeeld, en Four Marlons, waarop de acteur Marlon Brando vier keer is te zien. De twee werken hingen lange tijd in Duitsland.